Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de buurt van de Zuid-Duitse stad Stuttgart zijn gisteravond twee wagons van een sneltrein ontspoord. Het gebeurde na een aardverschuiving die ontstond door hevige regenval. De voorste twee wagons van de trein schoten van de rails, maar ze kantelden niet, zeggen de Duitse spoorwegen. In de trein zaten 185 passagiers, niemand is gewond geraakt. In Spanje is een Nederlandse man opgepakt voor het aanbieden van een illegale streaming-service voor films, series en tv-zenders. De Spaanse politie zegt dat hij aan het hoofd staat van een bende. Die zou sinds 2015 meer dan 5 miljoen euro hebben verdiend aan illegale praktijken. Behalve de Nederlander zijn nog zeven andere leden aangehouden. De bende zou duizenden films en series hebben aangeboden aan afnemers. Waarschijnlijk waren dat er wereldwijd meer dan 14.000. De Israëlische premier Netanyahu en leden van zijn kabinet... hebben de hoop op een permanent staakt het vuren in Gaza getemperd. Netanyahu noemde zo'n bestand kansloos als niet alle Israëlische oorlogsdoelen zijn bereikt. De vrijlating van alle gijzelaars, de vernietiging van Hamas en de garantie dat Gaza nooit meer een bedreiging zal zijn voor Israël. Real Madrid heeft voor de vijftiende keer de Champions League gewonnen. In Londen slaagde Borussia Dortmund erin om Real lang te verrassen en in problemen te brengen. Maar in de tweede helft sloegen de Madrilenen toch toe. Het werd 2-0. Dan het weer. In het zuiden en oosten bewolking met wat lichte regen. Op andere plaatsen wolkenvelden, maar ook opklaringen bij een graad of 12. In de ochtend eerst nog wolkenvelden, daarna steeds meer zon. Aan zee is het 16 graden, in het binnenland maximaal 21 graden.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 Nothing like the sound of music, Nothing like the sound of music, music. Nothing like the sound of music. Zandvoort, op 106.9 FM. sensation. Ooh, you know it was a sweet sensation. Looking at you from a distance, ooh, it seems so real.